Raad met het NOS Journaal. Dagblad De Limburger ontkent dat een journalist... stiekem een besloten raadsvergadering in Kerkrade heeft afgeluisterd. De krant meldde donderdag dat burgemeester Kreewinkel van Heerleg... had gesolliciteerd op de functie in het aangrenzende Kerkrade. Dat was opmerkelijk omdat Kreewinkel na een jaar zorgverlof... komende maand weer in Heerlen aan de slag zou gaan. Nadat zijn sollicitatie was uitgelekt, besloot hij af te treden. Volgens de gemeente Kerkrade is op beveiligingsbeelden te zien dat de journalist zich verstopt achter een pilaar om de raadzaal te kunnen afluisteren. De hoofdredactie van de krant spreekt dat verhaal met kracht tegen. De gemeente Kerkrade heeft aangifte gedaan tegen de krant vanwege het lek. In Brussel verandert na anderhalve eeuw het uiterlijk van de Noirot, de zwart geschminkte vrijwilligers die jaarlijks geld ophalen voor het goede doel. De laatste jaren is die traditie onder vuur komen te liggen, wat het verwijst naar het koloniale verleden van België. Critici wezen daarbij op de gruwelijkheden die in Congo hebben plaatsgevonden. De organisatie zegt dat de missie in het gedrang komt door de ophef over het uiterlijk. Bij de inzamelingsactie later deze maand zullen de Noiro daarom worden geschminkt in de kleuren van de Belgische vlag. Marslander Insight is begonnen met het boren in het oppervlakte van de rode planeet. De bedoeling is dat een robot thermometers 5 meter onder de grond brengt om de temperatuur daar te meten. Maar bij de eerste pogingen kwam de boor niet dieper dan 50 centimeter. Dat kwam doordat de boor tot twee keer toe op een steen stuitte. De robot kan daaromheen manoeuvreren, maar daardoor duurt het boren veel langer. Over enkele weken moet het boorwerk klaar zijn.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 You can say. down. don't stop. money's and them nicks. Big money, money, and all. Yes, of the beat. of ik dan mijn dotcom. Oogelaag Hongkong, zonder navigation, pull-up zonder tom -tom. Broertje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan. Pull-up in de X6, pak die MX6, ja die teen X6. Had ik eens kunnen voelen waar de loop is, kunnen samen schieten, kijken weer de in dat dood is. Mannen blijven zoeken waar die kook is, rijden nog die focus, hebben wel uw focus. Zit nog tussen Jalas en die rokers, fuck niet met die jokers, Willy op die motors. Ik veer ik bro die money uit verveling, wacht op die verdeling, prik je aan je tweeling. zit aan het un par en mi cama.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 up my arms would never reach in time. forever wasn't quite so is het ritme van de winter. always want the ragazze dentro i bagni che si amano, la notte è giovane, giovani vecchi penso più, io non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te eh, oh. Le serie iniziano, video di ragazzi persi dentro ad un Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te see, I hope you can show down slow my own. Now I can't find the key without. across the sky and the suns are harsh. Reminder why we are feeling barely human. We don't know what's good for us, cause if we did, we might not do it. Who knows where our limits lie? We won't discover till we push it. I should just walk away. to me, but I should call it a day and make my way. Oh, it grips me. Cause the devil's got my arms, the devil's got my arms, and it pulls me back into the night. But I should just walk away.